Visser met het NOS-journaal. Overleden mensen. Maar volgens Snops is het een complex probleem. GroenLinks stelde er vragen over naar aanleiding van een verhaal in de Volkskrant. Een man klaagde erover dat zijn vader tot bijna drie jaar na zijn dood... nog berichten ontving in zijn digitale postbus. Volgens de staatssecretaris is het opheffen van een digitale postbus niet meteen mogelijk... omdat nabestaanden vaak nog overheidszaken van de overledene moeten afhandelen. Aan het begin van de tweedaagse top over het Europese migratiebeleid... heeft premier Rutte gezegd dat hij geen totaaloplossing verwacht. Op de top wordt het plan besproken om migranten in kampen buiten Europa op te vangen... waar ze hun asielprocedure moeten afwachten. Rutte hoopt dat er afspraken worden gemaakt om de stroom migranten... vanuit Noord-Afrika beter onder controle te krijgen. Hij denkt dat Oost-Europese landen dan ook een aandeel in de opvang op zich willen nemen. Volgens de Duitse bondskanselier Merkel kan deze Europese top beslissend worden voor de toekomst van de EU. Als de lidstaten het niet eens worden over de migratiecrisis... zou de Unie volgens haar uiteen kunnen vallen. Rijkswaterstaat verwacht een zeer zware avondspits bij Rotterdam... doordat de Heinenoordtunnel op de A29 dicht is richting Bergen-op-Zoom. Daar bosten eerder vanmiddag twee vrachtwagens en meerdere personenauto's op elkaar. Vijf mensen raakten gewond. De tunnelbuis richting Bergen op Zoom blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Rijkswaterstaat roept automobilisten die van Rotterdam naar het zuiden willen... hun reis tot dan uit te stellen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder.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 She wanted to see me carried away on a stretcher severely harried. Telling you all he undressing when you're known for a minute Cause you never know what's in it If she's wicked you must go But you sure won't win no praise Out there goes a lady with this in the Oh Jesus Christ Got to remember this is the only thing I got Yum yum give me some oh, ah, ah, ah, yum yum give me some So what you gonna do what you gonna do me some.